5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gaat meer slachterijen testen op corona-uitbraken. Gisteravond bleek dat bij Vion in Groenlo 1 op de 5 personeelsleden besmet is. Andere slachterijen moeten zich op een onderzoek voorbereiden... en hun administratie van uitzendkrachten op orde hebben. De topman van Vion is geschrokken van de vele besmettingen in zijn bedrijf. Hij zegt dat geen van de besmette medewerkers gezondheidsklachten had... en dat Vion zich strikt aan alle voorschriften hield. Bij slachterijen werken vooral arbeidsmigranten die vaak bij elkaar wonen... maar de besmettingen kunnen ook te maken hebben met de werkomstandigheden in de bedrijven. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bijna 9000 huurders zich bij hun woningcorporatie gemeld met betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC onder bijna 200 corporaties. Bijna alle huurders die knel komen te zitten hebben een tijdelijk of flexcontract of zijn ZZP'er. Naarmate de coronacrisis langer duurt, verwachten de corporaties meer meldingen. In Suriname worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Verwacht wordt dat de NDP van president Bouterse veel stemmen verliest en niet verder kan regeren. Gisteravond kwamen er berichten over mogelijk uitstel van de verkiezingen... vanwege onrust aan de oostgrens... waar Surinamers vanuit buurland Frans-Guyana in bootjes illegaal de grens zouden oversteken... om te kunnen stemmen. Maar president Bouterse zei al snel dat de verkiezingen gewoon doorgaan. Op tv werd een programma over een opiniepeiling op last van de regering afgebroken... om te voorkomen dat kijkers erdoor zouden worden beïnvloed. Ook Brazilianen zijn voorlopig niet meer welkom in de Verenigde Staten. Brazilië heeft na de VS de meeste coronabesmettingen ter wereld. Er zijn 363.000 Brazilianen positief getest op het coronavirus. Het dodental staat op bijna 23.000. De VS had al een inreisverbod voor reizigers uit Europa, Iran en China. Het weer, geregeld zon...